Levi van Eck met het NOS-journaal. Reizigersorganisatie Rover verwacht dat problemen met de dienstregeling op het spoor nog zeker twee maanden aanhouden. Volgens Rover heeft ProRail laten weten dat er nog tot 1 oktober krapte is in het rooster. Dat is door ProRail zelf nog niet bevestigd. De afgelopen dagen vielen er meerdere treinverbindingen urenlang uit door een tekort aan treinverkeersleiders. Rover wil een compensatie voor passagiers die nu extra kosten maken voor eigen vervoer. Nog twee grote Amerikaanse bedrijven gaan hun medewerkers verplichten om zich te laten vaccineren tegen corona. Het gaat om supermarktketen Walmart en entertainmentconcern Disney. Bij Walmart geldt de verplichting alleen voor het kantoorpersoneel. Winkelmedewerkers worden met een beloning van 150 dollar gestimuleerd om een prik te halen. Bij Disney gaat het om al het vaste personeel in de VS dat geen vakbondslid is. Het bedrijf overlegt nog met de vakbonden of de verplichting voor meer medewerkers kan gaan gelden. Een man van 29 uit Almere is opgepakt voor het stelen van zeldzame Pokémon-kaarten vorig jaar december. Hij is de derde persoon die voor de diefstal wordt aangehouden. De verkoper in Kampen werd door twee mannen thuis in een kast opgesloten... en vervolgens gingen zij met de kaarten vandoor. De Pokémon-kaarten zijn zo'n 50.000 euro waard. Waar ze nu zijn is niet bekend. Er komt voorlopig geen wegtunnel bij de prehistorische steencirkel Stonehenge in Engeland. Dat heeft het Hoge Rechtshof bepaald in de zaak die was aangespannen door tegenstanders. De Britse regering wilde de weg aanpakken die een paar honderd meter van de steencirkel ligt. Er zou onder meer een tunnel komen van drie kilometer lang. Die tunnel had een einde kunnen betekenen van de werelderfgoedstatus van Stonehenge. Het weer. Vandaag waait het stevig en vallen verspreid over het land buien. Mogelijk met onweer. Het wordt een graad of 20. Vanavond neemt de wind geleidelijk af.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 Como la dieta keto, por si me controlo y me quedo quieto. Que quiero comerte todo eso completo. De ese culo me volvió un teco. Eh. Micro, dosis, rola, oxi. Pensando solo había otro Ya yo le di la posi me pueda elevar.